vanwege bijvoorbeeld veiligheidsredenen. Volgens CNN zullen Zelensky en president Biden elkaar ontmoeten in het Witte Huis... Nieuwsite Punchbowl Nieuws meldt dat hij ook een gezamenlijke zitting van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zal bijwonen. Het zou de eerste keer zijn dat Zelensky Oekraïne verlaat sinds het begin van de oorlog in februari. Bij een schietincident in een huis in de Limburgse plaats Brunsum is iemand om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Wat er precies in het huis is gebeurd, weet de politie nog niet. Het incident was gisteravond rond kwart over tien. Er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter ingezet. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft besloten dat het weren van migranten aan de grens met Mexico nog een tijd mag doorgaan. Eigenlijk zou deze noodwet uit de coronatijd de komende dag worden opgeschort. Doordat dat was aangekondigd steken nu al enorme aantallen mensen de grenzen over en zitten de opvangcentra overvol. Zo'n 4 tot 5 miljoen Argentijnen waren bij de huldiging van het nationale voetbalelftal in de hoofdstad Buenos Aires. Dat leidde tot chaotische tafereelen. De busrit van de spelers met de WK-trofee moest worden afgebroken vanwege de grote drukte. Sommige fans sprongen van een viaduct in de bus. De eindbestemming was aanvankelijk de Witte Obelisk op het Plaza de la Republica. Door de enorme mensenmassa kwam de bus niet zo ver. De spelers zijn uiteindelijk per helikopter verder gebracht. Het weer. Vannacht is het grotendeels droog en de temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De komende dag is het wisselvallig met eerst wat ruimte voor de zon en later regen.